Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nederland kan gaan deelnemen aan de militaire missie in Libië. De Tweede Kamer is definitief akkoord gegaan met het sturen van zes F-16's, een tankvliegtuig en een mijnenjager. Er was een ruime meerderheid voor, maar gedoogpartij PVV en de SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Afgesproken is dat de Nederlandse gevechtsvliegtuigen alleen boven zee worden ingezet en geen doelen op de grond zullen beschieten. De F-16's en de mijnenjager mogen zich wel verdedigen en waarschuwingsschoten lossen. De Tweede Kamer sprak verder in moties uit dat de democratisering van Arabische landen wordt gesteund en dat Nederland de landen in het zuiden van Europa helpt bij de opvang van vluchtelingen uit Libië. Vodafone heeft excuses aangeboden aan de bewindslieden van wie de voicemail is afgeluisterd. Dit had nooit mogen gebeuren, zegt topman Schulte Bokkum. Via tv-programma 1 Vandaag kwam gisteravond naar buiten dat voicemails van Vodafone-klanten eenvoudig via een andere telefoon waren af te luisteren met een standaard code. Veel gebruikers wisten niet dat ze dat alleen konden voorkomen als ze de code veranderden. Een Vandaag liet onder meer boodschappen horen van premier Rutte aan minister Rosentaal en D66-leider Pechtold. Inmiddels heeft Vodafone het systeem aangepast en is het afluisteren via de standaardcode niet meer mogelijk. In Tokio wordt massaal water in flessen gekocht. Veel winkels zijn helemaal door hun voorraad heen. Gisteren maakten de Japanse autoriteiten bekend dat de hoeveelheid radioactiviteit in het kraanwater boven de norm ligt die voor baby's veilig wordt geacht. Er werd toen gezegd dat paniek niet nodig was, maar toch wordt er massaal gehamsterd. Het gemeentebestuur gaat nu aan gezinnen met baby's flessenwater uitdelen. Verder is bedrijven gevraagd de productie van mineraalwater op te voeren. Het weer, Vannacht plaatselijke mistbank. In het oosten koelt het af tot rond het vriespunt. Overdag in het noorden wolkenvelden en verder vrij zonnig.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 Je rustig tot meer gewacht, als de dag is gedood. Heb ik alleen nog maar mijn dromen en de mond. Cuando llega la noche en México. Millares de luces brillan en la noche. El soplo del viento se para, pero la nueva noche ha pasado el día. Solo me quedan mis sueños y la luna. Ten thousand They're the same wherever we are, but the moon is mine. That old moon will always be mine. Mi país a la caída del sol, con su noche que está llena de sueños y su luna esperando para la nueva noche. Als de dag is gedaan, honderdduizend dromen en de mond. Ten thousand stars, they're the same wherever we are, but the moon is mine. That old moon. same time every night. Wherever in the world I will be, there's always that feeling inside. The moon will always be They're the same wherever we are, but the moon is mine. That old moon will always be mine, ten thousand stars. They're the same wherever we are, but the moon is mine. That old moon will always be mine. En En daarin Rowan Herzen met de medewerking van uh, de virtuoos de accordeon virtuoos Flaco Jiménez. The Moon is Mine. Welkom bij het laatste uur. De nacht ging het anders te varen op Radio 1. Mark Ronson heeft al een hoop artiesten bijgestaan... Uh, daar waar het gaat om het maken van hits. Denk maar aan Amy Winehouse en nu ook Boy George. zag eruit destijds in de jaren tachtig... alsof hij zo van het carnaval afkwam met zijn eh, kleding. En hij had toen een groot hit met Do You Really Want To Hurt Me... onder de naam The Culture Club. En nu is hij dan actief met Mark Ronson, Somebody To Love Me. Dat is de hit van hem op dit moment, Mark Ronson en Boy George. Rob de Nees die verrast ons een tijdje geleden met een eh, cd... die hij samen maakte met Daniel Lohuus. Daniel Lohus die tekende voor de productie. En Rob de Nees die uiteindelijk allemaal zong. Dit is de opname van 12 februari jongsleden in Spekers met Koppen. Ah. In de zon, op een steen, zit een man en hij huilt. Dikke tranen van blijdschap, eindelijk vrij. op het strand uit de zon. de Lacht een vreemdeling, groeven in zijn wangen. En hij strijkt op een vuurtje gebroken. Geen geesten meer die in mijn dromen spoken. Eindelijk vrij. Uh. Naar de overkant, geen verlangen meer. Alle prikkeldraad is netjes opgerold. De woestijn is vooruit voor een vluchtbannen van mij in juni. Zo moet het blijven, eindelijk vrij. Joe. En dat is ook de titel van de cd die onlangs, dat wil zeggen in de herfst van vorig jaar uitkwam. En je hoorde de stem van Rob de Nijs. En de opname die werd gemaakt 12 februari jongsleden in Café de Floren in Utrecht... tijdens spekers met Koppen. En aanstaande zaterdag op Radio 2 bij spekers met Koppen tussen 12 en 2... dan is daar Spinvis te gast. Je hoort hem hier nog eens een keer met bagagedrager. wie de wedstrijd wint als je luistert naar de wolken, als je luistert naar de wind. Je agenda en je zonnebril, wat doen die hier nou? Maar je ligt weer in je eigen bed, in je eigen lot en opeens staat alles stil. zal zingen in Spijkers met Koppen... want daar is hij de muzikale gast Spinvis. Nog eens een keer met bagagedrager kwam hij hier voorbij in De Nacht Klinkt Anders. Een radiotip was dat. Een televisietip heb ik ook nog voor je. Twee televisietips. Maar eerst even naar vanavond om vijf over half twaalf... op het Belgische Canvas. Een documentaire onder de titel The Harmony Game... over de standkoming van de LP Bridge Over Troubled Water. En dan hebben we het over Simon Garfunkel. een Boy in New York. Een liedje dat Paul Simon schreef toen zijn muzikale maatje Art Garfunkel in Mexico was voor eh, een filmopname. En Paul Simon die bleef achter in New York om daar de liedjes te schrijven voor de LP Bridge over Troubled Water. En hoe die LP verder tot stand is gekomen, ik zou zo zeggen, kijk vanavond om vijf over half twaalf naar het Belgische Canvas. Dan hoor je in een uur alles over hoe over water eh, gemaakt werd. En een ander, in het verlengde daarvan, ligt een programma... dat de aanstaande zaterdag op Nederland 3 wordt uitgezonden. Dan in de serie Classic Albums een Nederlandse bijdrage. Die gaat over eh, Spritz. Dat is de LP die Herman Brood in 1978 uitbracht. weken heb je op eh, Nederland 3 op de zaterdagavond kunnen kijken naar de serie Classic Albums. En die serie die wordt afgesloten met twee speciaal voor eh, de VPO gemaakte Nederlandse bijdragen. Volgende week dan is er eh, een aflevering met De Dijk. En aanstaande zaterdag op Nederland 3, dan kan je om 9 uur kijken naar de totstandkoming en het hele verhaal rondom de vervaardiging van Spritz. Het LP, de LP van Herman Brood en His Wild Romance die in 1978 werd gemaakt. Dat is Nederland 3. Zaterdagavond alles over Sprits en alles over Herman Brood. Marieke Jager, die heb je daar afgelopen week vaker voorbij horen komen hier op Radio 1. Want haar nieuwe cd is de Radio 1 cd. Here Comes the Night, de titel van het album. En Rusty, de titel van het liedje dat ze gaat zingen. Jager, Rusty, de song die ze bracht. En die is ook te vinden op de Radio 1 van deze week. Here Comes the Night, de titel van het album. En Marieke Jager is niet met een band, maar wel met de gitaar aanwezig aanstaande zaterdagavond in Met het oog op morgen. De muziek die je dan horen is live muziek van Marieke Jager dus. searches for her lost child along the river of tears. The river of tears. The end of a working week when drunken worlds meet. Both sides keeping a close eye for a break in the line here on the crystal frontier. crystal frontier. sides, keeping a close eye, watching the bullets fly here on the crystal frontier. Crystal Frontier. Over een half uurtje hier op deze zender weer het Radio 1-journaal... met uiteraard aandacht voor de situatie in Libië en Syrië. En verder kijkt Wilco Boom terug op het debat... dat gisteren plaatsvond in de Tweede Kamer... naar aanleiding van de Nederlandse deelname aan het controleren... van het eh, wapenembargo tegen Libië. Verder in het Radio 1 Journaal ook aandacht voor de politieke en financiële crisis in Portugal... en ook een bijdrage over de betere gezondheidszorg in de asielzoekerscentra. Dat allemaal over een half uur in het Radio 1 Journaal. laatste half uur van de nacht ging het anders eh, hoort. Dan gaat de wekkerradio af. En die wilde zwakker worden met eh, Michel Malone. En die zong over een mythisch eiland in de Britse wateren, Avalon. En dat is vaak een inspiratiebron geweest voor meerdere zangers en componisten. Onder andere voor Brian Ferry, Roxy Music. VARA op Radio 1 met De Nacht Klinkt Anders. I found my love in Avalon beside the bay. I left my love in Avalon and sailed away. I dream of her and Avalon from dusk till dawn. And so I think I'll travel on to Africa. beside the bay. I left my love in Avalon and sailed away. I dream of her and Avalon from dusk till dawn. And so I think I'll travel on to Avalon. King Cole met big band en een drummer erin, zoals duidelijk te horen. In 1920 werd deze compositie al eh, bedacht, maar net King Cole die zette het in 1959 op de plaat Avalon. En een andere Avalon die was in 1982, daar aan de stem van Brian Ferry. En die behoort dan uiteindelijk bij Roxy Music. Dan had je nog Frankie Avalon, die had in het begin van de jaren 60 een paar hits. Onder andere Venus en deze. hele melige, zo op de vroege ochtend, Why? love each other. And with our faith and trust, there could be no other. Why? Cause I love you. Why? Cause you love me. I think you're awfully sweet. Why? Because I love you. say I'm your special treat. Why? Because you love me. We found the perfect love, yes, a love a perfect love, yes, a love that's yours and 1960 in de hitparade. Frankie Evelyn, de naam van de zanger, de titel van de song Why. En Frankie Evelyn leeft nog steeds, is inmiddels 70 jaar... maar eh, heeft na de successen van Venus en Why geen grote hits meer gemaakt. Is wel later nog eh, een carrière als eh, acteur begonnen. Het tieneridool uit de jaren 60, Frankie Evelyn dus. Een tieneridool van heden ten dagen, Bruno Mars. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan, turn the TV Een single van hem. Eh, The Lazy Song heet dat. En meniging was verbaasd toen de organisatoren van het Belgische Rock Werchter afgelopen week bekend maakten dat Bruno Mars zal optreden op Rock Werchter. Want het is doorgaans een popfestival waar eh, nogal wat progressieve en alternatieve namen op staan. En Bruno Mars, staat daar moesten vriend en vijand toch wel eventjes de wenkbrauwen bij, wenkbrauwen bij fronsen. In ieder geval, je hoorde Bruno Mars met de Lazy Song. En die Bruno Mars die staat zowaar op het hoofdpodium op de zaterdag... tussen andere artiesten zoals bijvoorbeeld Porter eh, Portishead, PJ Harvey Harvey Elbow en The Gaslight Anthem. Om maar eens een paar eh, namen op te noemen. Nog één muziekje hier bij de nacht klinkt anders. En dan gaan wij de boel hier sluiten. Dan gaan we over naar eh, het Radio 1-journaal. Bob Geldof. Come get get up dressed the world is spinning full of kind of beams. Bob Geldof. Hij is nog steeds. Net een nieuw album gemaakt onder de titel How to Compose Popular Songs That Will Sell. En daarvan is dit dan de single geworden. Silly Pretty Thing. Bob Geldof dus. Zo dadelijk het Radio 1 Journaal. Tot half tien, daarna de KRO. Sven Kokkerman, Goedemorgen Nederland presenteert hier vervolgens Premtime. En om 11 uur dan is de eh, Varen er weer met Felix Meurders in de gids.nl of .fm. De gids.fm van Felix Meurders dus. Dit was de nacht, ging het anders. Wij zijn er volgende week weer tussen 2 ehm, en 6 midden in de nacht. En deze week gaat ook, eh, of dit weekend gaat ook de zomertijd in. Nou goed, allemaal even een, eh, weer bijna aan dat eh, uurtje eerder op. En een uurtje eerder op tijd zijn. Dadelijk na het nieuws van 6 Marcel Oosten en Lara Renze met het Radio 1 Journaal. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En wat betreft de dagen die nog komen gaan, maak er ook een mooi weekend van. Dag.